Tijd voor de Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5. De hitlijst van Europa. 21ste jaar nog weer aflevering 9. Vandaag alweer de 4e van maart 2011. Deze week 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuw binnenkomers. Dat betekent natuurlijk dat twee plaat ook ruimte moeten maken in de lijst. Na 17 weken doet dat Mike Posner, Cooler Than Me. En ook de Far East Movements na 17 weken Like a G6 uit de lijst verdwenen. De beste week is het voor Rihanna. S&M, die gaat in één keer acht plaatsen omhoog. Zij is daarmee de snelste stijger. De snelste daler, dat is eh, Pixie Lot samen met Jason Derulo. Coming Home zakt in één keer negen plaatsen naar beneden. En langs genoteerd, dat is net als vorige week Robbie Williams, Carrie Barlow en Shame. Alweer 19 weken lang terug te vinden in de lijst van Europa. Zometeen gaan wij naar de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden wij op dat moment op nummer 35. Een dame die al in de hitlijst staat ook met eh, Rolling in the Deep. Zij heeft weer een nieuwe single, daar gaan we straks naar luisteren. Eerst voor jou de nummer 37. zeven plaatsen vlies. dat wel dus in de 19e week. Ja, van 30 naar 37. Robbie Williams het langs noteert dus in eh, Carrie Barlow. Zo even onderaan kijken vinden we Bruno Mars Grenade, Econ and Angel, Bob Sklar, Jean-Paul en eh, TikTok. En dan dus die single van Robbie Williams en Carrie Barlow. Daar beginnen we gewoon deze vier maart mee. Breakdown op vrijdag.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 En die weet wel hoe ze de spanning na de release van haar tweede album op moet bouwen. Evenemen eh, leek eh, Rolling in the Deep een uitzondering te worden op uh, eh, 21, zoals haar nieuwe album gaat heten. Maar langzaam lijken meer nummers op deze plaat. alle nummers die zijn tot nu toe even sterk en geniaal. Minstens zo goed en misschien nog wel beter dan de eerste single is haar tweede single Set Fire to the Rain. De kracht van Adela's stem wordt in dit nummer eh, versterkt door de betoverde pianomelodie. Naast gevoelig is de single ook nog eens eh, ontzettend hitgevoelig, wat natuurlijk wel erg handig is in een hitlijst. Rolling in the Deep is eh, de eerste nummer 1 hit van deze zangeres. Of haar tweede single van album 21 ook meteen weer een nummer 1 hit geworden, dat moeten we nog even afwachten. De kans dat dat gaat gebeuren, die is wel erg groot. Want ook deze is weer erg prachtig. 21 die lijkt nu wel een van de beste albums van 2011 te gaan worden. Op nummer 35, Adele. Kijk in Nederland Nederlandse top 40 vinden we haar eh, laatste hit terug in 2004. Evo Lavin. De vijf platen daarna die kwamen niet verder dan de tipparade. En de vraag is natuurlijk of ze met deze weer eh, wat doorbreekt. Waddell is in ieder geval goed onderweg in Europa. Vorige week binnen op 39. Eh, deze week vijf plaatsen omhoog naar 34. En daarvoor de nieuwe single van Adele. Zet Fire to the Rain op nummer 35. De Amerikaanse zangeresje die geboren werd als Holly Brooke Hefferman. En zij begon haar muzikale carrière ook als eh, Holly Brooke. In 2006 een eh, debuutalbum op de, in de schappen, Like Blood, Like Honey. Eh, dat was eigenlijk niet echt een succes. In datzelfde jaar bereikte ze echter wel een enorm groot publiek. En dat alles in de samenwerking met Fort Minor. En ze zong het refrein daar van de top 10 hit Where Would You Go? Zodoende scoort ze eh, alweer een eh, volgende plaat in de Euro Breakdown. Nou, ik denk, eh, komt ze dan alweer binnen deze Skylar Grey, want daar hebben we het over. Dat doet ze inderdaad, want ze zit ook op de plaats van Diddy Dirty Money. De single Coming Home die zes weken geleden binnenkwam in de Euro Breakdown. Het lijkt of de zangeres veroordeeld is tot samenwerkingen. Maar ik denk niet dat ze dat erg vindt zolang het dit soort grote hits worden.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 Don't leave us like that, man, cause I'm hele tijd hoor je niks van ze, Dr. Dre en Eminem. En opeens zijn ze weer terug met de nieuwe single. Samen met eh, Skylar Grey, I Need a Doctor, de nummer 31 alweer van deze week. Wat ons dan weer even de tijd geeft om achterom te kijken op nummer 40 onderaan de lijst. 16 weken al in de lijst, Bruno Mars en Grenade. Ik kom met Angel ook 16 weken in de lijst, zak van 35 naar 39. Bob Sinclair, Jean-Paul, Tic Tac, 14 weken, zak van 36 naar 38. En langs genoteerd deze week in handen van Robbie Williams, Carrie Barlow en Shane Ze zakken in de 19e week wel 7 plaatsen naar 37. 4 plaatsen verlies 17e week Katy Perry Firework. En set Fire to the Rain komt nieuw binnen op nummer 35. Even Lafine, What the Hell, staat nu 2 weken in de lijst. Gaat omhoog van 39 naar 34. En voor Roger Sanchez en de Far East Movements is er weer verlies. 9 weken in de lijst met Together. Ze zakken wel van 27 naar 33. Michael Jackson, Akon, Hold My Hand staan nu 10 weken in de lijst. Zakken 4 plaatsen naar 32. En net dus Dr. Dre, Eminem en eh, Skylar Grey. I Need a Doctor, nieuw binnen op nummer 31. En vorige week kwamen ze binnen op nummer 34. Nelly en Kelly. Dan heb ik het over Kelly Rowland. In hun tweede week gaan zij omhoog van 34 naar nummer 30.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 En dat heeft ze dan ook gedaan voor de single Price Tag. Drie weken lang nu in de lijst van Europa. Toch weer twee plaatsen winst voor hun. Van 31 omhoog naar 29. Daarvoor Nelly en Kelly en Gone. De tweede week gaan zij omhoog van 34 naar 30. Eh, ZFM, Westkust, weerbericht. En dat is de afgelopen dagen ook vandaag weer prachtig weer met veel zonneschijn. We zijn de dag wel begonnen met de laag hangende bewolking. Maar vrij snel ging gelukkig de zon weer schijnen. Het blijft droog en het wordt eh, vanmiddag maximaal 7 graden. Wind waait uit noordoosten en is overwegend matig van kracht. Vanavond ook weer eh, erg helder weer, maar komende nacht neemt gelijk de bewolking wel wat verder toe. Blijft droog en er waait een zwakke tomatige noordelijke wind. De temperatuur die zal weer gaan liggen rond of eh, net iets onder het vriespunt. Morgen schijnt af en toe de zon, er zijn ook wel wolkenvelden. Het is eh, niet uitgesloten dat uit die wolkenvelden zelfs wat kleine motdruppelregentjes gaan vallen. Veel zal het allemaal niet voorstellen. Wind werd uit het eh, noorden tot noordoosten overwegend matig van kracht. Temperatuur morgen ook weer naar een maximale 7 graden. Zaterdagavond, zondagnacht klaart het ook weer op. Het blijft droog en daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Zondag prachtig weer met veel zonneschijn. Het blijft weer droog en er waait de meest matige noordoostelijke wind. Temperatuur zondag ietsjes lager, maximaal 6 graden. En eh, van zondag naar maandag, dan eh, wordt het weer koud. Met de zuidoostelijke wind wordt het namelijk eh, een graadje of min 4. Gaan we even kijken of de ANWB ons nog wat te vertellen heeft over eh, files in de Randstad. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Daar file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooimeer en Blarikum van 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof, Arendsveen en Hoogmade ook 5 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Haven en Almere Buitenwest 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A10 Ring West richting Zaanstad voor Westpoort 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort voor afrit Den Dolder 2. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oesgeest en Wassenaar 5 kilometer.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 Ook dit is weer eh, een van haar eh, grote successen. Althans, dat zal het gaan worden. Een samenwerking met Kanye West E.T. Twee weken nu in de lijst van Europa. Vorige week kwamen ze binnen op 29. Deze week drie plaatsen verder omhoog naar 26. En daarvoor de single van Jesse J en B.O.B. en The Price Tag. Die staan drie weken in de lijst van 31 omhoog naar 29. We hebben twee platen even overgeslagen die daar tussen zaten waren van eh, Kesha en eh, van Brandon Flowers. dan gaan we ons klaarmaken voor eh, de nummer 25. Met haar acht plaatsen winst is zij de snelste stijger van deze week. Ze heeft er drie weken over gedaan om zover te komen. Een andere hitmachine van dit moment die heet Rihanna. Haar single S&M kwam dus drie weken geleden binnen. Vorige week ging ze al omhoog naar 33. Deze week doet ze het nog beter. Acht plaatsen winst in totaal naar nummer 25. ze nog zes plaatsen inleveren room 5. En deze week komen er gewoon weer twee plaatsen bij. Never Gonna Leave This Bed deze week van 24 eh, naar 22. Op nummer 30 vinden wij Nelly en eh, Kelly Roland en Agan. In de tweede week van 34 omhoog naar 30. Jesse J en B.O.B. in The Price Tag. Derde week alweer in de lijst van 31 omhoog naar 29. Kesha We Are We Are staan nu 12 weken in de lijst. Van 22 zak zij naar 28. Brandon Flowers, Only the Young. In de 13e week levert hij flink in. Van 20 zak het naar 27. K. Perry, Kanye West en E.T. Twee weken in de lijst van 29 omhoog naar 26. Rihanna, zij was deze week de snelste stijger. Acht plaatsen ging zij omhoog met S&M. In de derde week van 33 naar 25. Alicia Jackson en Jay Sean, Every Little Part of Me. In de vierde week van 26 naar 24. Room 5, Give a Little More. 14 weken in de lijst, zak het van 17 naar 23. En Dan weer Maroon 5, maar nu met Never Gonna Leave This Bed. In de 6e week van 24 weer omhoog naar 22. Black Eyed Peas and The Time. Vorige week stonden ze nog op 12. In hun 15e week zakken zij naar 21. Rihanna, is That Chick? Zij staat 13 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op nummer 14. Deze week zakken naar 20. Nummer 19, die slaan we ook over. Die is namelijk van CeeLo Green. It's Okay, die zakt 6 plaatsen in de 10e week van 13 naar 19. En Chris Brown, die doet het goed. Yeah, yeah, yeah. Die staat nu alweer 5 weken in de lijst. Van 25 gaat hij namelijk omhoog naar nummer 18. Zometeen ook nog voor je klaarstaan de Black Eyed Peas en Just Can Get Enough.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 Ook is er een negatief reisadvies gegeven voor Jemen. Aanleiding hiervoor zijn volgens Buitenlandse Zaken de politieke onrust in het land en de demonstraties tegen het regime. Ook geldt er voor Jemen een verhoogd risico op terroristische aanslagen en is de kans om ontvoerd te worden groot. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders er op dit moment in Jemen zijn. De afgelopen weken is in Jemen massaal gedemonstreerd tegen de regering van president Saleh. Daarbij zijn enkele betogers om het leven gekomen. In Frankrijk zou Marine Le Pen van de extreemrechtse partij Front National de meeste stemmen krijgen als er nu presidentsverkiezingen zouden worden gehouden. Dat blijkt uit een peiling van het blad Le Parisien. De dochter van Jean-Marie Le Pen is sinds januari leider van het Front National. Volgens de peiling zou ze 23% van de stemmen halen, terwijl president Sarkozy en de socialistische kandidaten Aubry allebei 21% zouden krijgen. Het is voor het eerst dat Le Pen de meeste stemmen krijgt in een peiling. In veel Franse media wordt een vergelijking gemaakt met de verkiezingen van 2002... toen de socialist Jospin in de eerste ronde werd weggestemd... en oud-president Chirac het moest opnemen tegen Le Pen. Volgend jaar worden in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 25 doden gevallen bij een busongeluk. Meer dan 20 mensen raakten gewond. De bus waarvan waarin zo'n 50...